Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de aanslag in Londen vanmiddag zijn zeker drie doden gevallen. Ook de dader is omgekomen, heeft de politie bekendgemaakt. Verder zijn er zeker twintig gewonden. De politie gaat ervan uit dat er één aanvaller was... maar omdat er hardnekkige geruchten zijn over een tweede dader... wordt er nog verder gezocht. De aanvaller reed vanmiddag met een auto mensen aan op de Westminster Bridge. Daarna stak hij een agent neer bij het parlement. Die agent is inmiddels overleden. Premier Rutte heeft een verklaring afgegeven over de aanslag. Hij zegt dat de feiten hartverscheurend zijn en dat het hart van de Britse democratie bloedt, maar dat de waarden die Westminster vertegenwoordigt sterker zijn dan haat. Zij aan zij blijven we met de Britten vechten tegen terrorisme, voor vrijheid en voor menselijkheid, aldus premier Rutte. De dochter van de vrouw die vandaag is veroordeeld wegens kindermishandeling is alsnog met spoed uit huis geplaatst. Het meisje uit Arnhem werd op driejarige leeftijd mishandeld. Haar stiefvader kreeg een jaar cel, haar moeder kreeg een voorwaardelijke straf. Het meisje mocht thuis blijven wonen en de moeder zou verplichte begeleiding krijgen. Maar de moeder hield zich niet aan de afspraken en daarom is het kind vandaag alsnog uit huis geplaatst. De gedupeerden van de scheepsbotsing op de stuw bij Graven blijven mogelijk zitten met een enorme strop. De rederij hoeft maximaal 912.000 euro schadevergoeding te betalen, heeft de rechter in Rotterdam bepaald. En dat terwijl de schade vermoedelijk in de tientallen miljoenen loopt. De rederij heeft met succes een beroep gedaan op een regeling waarbij de schadevergoeding na een scheepvaartincident kan worden beperkt. Door de aanvaring zakte het waterpeil op de Maas en kon er wekenlang niet gevaren worden. Woonboten kwamen scheef te hangen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. In het zuiden meer bewolking. De minima liggen vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen vrij zonnig en droog. Soms trekken in het zuiden wat wolkenvelden over.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 Every day a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go.